Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Umma da venen cave di I love you Umma da bocca pirichita va bene Si tu la parla viez americano Quando si fa l'amore sotto la luna been waiting.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 Freddy van Tijn met het NOS Journaal. CDA-voorzitter Bleker heeft twee manifesten van partijleden in ontvangst genomen over de kabinetsformatie. Het ene vraagt de onderhandelingen met de PVV te stoppen. De ondertekenaars vinden die partij een bedreiging voor de rechtsstaat. Het andere roept juist op door te gaan met de besprekingen. Beide manifesten zijn door zo'n duizend CDA'ers ondertekend. Het CDA-bestuur praat vandaag de hele dag met kaderleden van de partij. In Moskou wordt later deze week vanuit het westen een koufront verwacht. Dat kan een einde maken aan een periode van twee maanden hitte en aan de smog in Moskou. Door bosbranden is de hoofdstad van Rusland nog steeds gehuld in een dikke smog. Wel is die de laatste dagen iets minder dik dan eerder deze maand. De bosbranden hebben meer dan 50 Russen het leven gekost en meer dan 2000 huizen in de as gelegd. Brussel wil direct inzetbare Europese rampenteams instellen bij natuurrampen binnen en buiten de Europese Unie. Dat heeft de Europese commissaris voor crisisbeleid gezegd. Ze willen in elk geval de coördinatie tussen de Europese lidstaten verbeteren om sneller te kunnen reageren bij een natuurramp. Tegenstanders vinden dat ieder land zijn eigen verantwoordelijkheid moet hebben. De commissaris wil er deze herfst een knoop over doorhakken. In Rotterdam heeft de politie een rijinstructeur aangehouden die zijn veiligheidsriem niet om had. De man was aan het lesgeven toen agenten de auto aanhielden. De rijinstructeur werd gearresteerd omdat hij de agenten uitschold en bedreigde. De leerling kreeg een waarschuwing omdat hij geen identiteitsbewijs bij zich had. Amerikaanse wetenschappers gaan cellen van koraal invriezen om bedreigde soorten later opnieuw te kunnen laten groeien. De inhoud van de koraalbank in Hawaii kan jarenlang goed blijven. De riffen bij Hawaii worden ernstig bedreigd, onder andere door vervuiling en het vissen met gebruikmaking van dynamiet. Het weer. Vanuit het westen droog en af en toe zon. Het is een graad of 20. Morgen meer zon en